7 uur. Amber Brandsen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben meer dan 20 miljoen dollar uitgekeerd aan in totaal zeker 130 ex-naties. Ze kregen jarenlang een toelage van de Amerikanen, zo blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse overheid. Het geld ging naar Duitsers die vlak na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika waren geëmigreerd. Volgens persbureau AP werd de uitkering aangeboden als een soort oprotpremie. In ruil voor geld moesten de ex-naties weg uit de VS. President Obama maakte vorig jaar einde aan de uitkeringen. In de Gelderse plaats Wel is gisteren een meisje van 14 uit een kermisattractie gevallen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn. Het meisje viel uit de attractie Beach Party, een lange bank die in twee richtingen rondjes draait. Hoe ze uit de attractie kon vallen is niet duidelijk. In principe zit iedereen met beugels vast. De oudste zoon van de Amerikaanse vicepresident Joe Biden is overleden aan hersenkanker. Hij was 46 jaar. Bo Biden was zelf ook politicus. Hij werd getipt als de volgende gouverneur van de staat Delaware in 2016. Eerder was hij procureur-generaal in die staat. In een verklaring laat de vicepresident weten dat de familie erg bedroefd is. Bo Biden was getrouwd en heeft twee kinderen. In Guatemala zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de corruptie in het land. De betogers eisen het aftreden van president Otto Perez. De afgelopen maand stapte vicepresident Baldetti op toen bekend werd dat ze verdachte is in een groot corruptieschandaal. Bij de douane en belastingdienst van het Midden-Amerikaanse land zouden systematisch documenten worden vervalst. President Perez zegt niet van plan te zijn op te stappen. Het weer vooral in het westen van het land is het grijs. In het oosten zijn nog wat opklaringen.